Oemar zou tweets hebben verstuurd die beledigend waren voor president Erdogan. Gisteren werd ze vrijgelaten, maar ze mag Turkije niet verlaten. Tegen de Telegraaf zegt Oemar dat er een verband is tussen haar aanhouding en de inbraak. De republikeinse presidentskandidaten Cruz en Kasich gaan samenwerken in hun strijd tegen Donald Trump. Cruz zal geen campagne voeren voor de voorverkiezingen in Oregon en New Mexico, waar Kasich er beter voor staat. En Kasich doet niet mee in Indiana, waar Cruz meer kans maakt. Ze hopen dat Trump te weinig gedelegeerden achter zich krijgt en niet wordt genomineerd. Dat zou de weg vrijmaken voor een heel nieuwe republikeinse presidentskandidaat die de verkiezingen in november kan winnen. Op de Koolsingel in Rotterdam staan duizenden mensen voor de huldiging van Feyenoord. De selectie wordt op het stadhuis ontvangen door burgemeester Abu Taleb en om half twaalf is er een balkonscène. Feyenoord won gisteren de KVB-beker door FC Utrecht met 2-1 te verslaan. Metrostation Maalbeek in Brussel is weer open voor reizigers. Vijf weken geleden raakte het station beschadigd na de zelfmoordaanslagen. Twintig mensen kwamen er om het leven, op luchthaven Zaventem 10. Vrijdag werden de herstelwerkzaamheden op Maalbeek afgerond. Zaterdag was het station al open voor nabestaanden van de slachtoffers. Het weer nog, buien met kans op natte sneeuw, hagel en onweer. Later vanmiddag van het noordwesten uit opklaringen en het wordt 7 tot 10 graden.